Welkom welcome back again by the BBC. This is Harold and I'm like to introduce you the new singer of the Hack Street Boys. It's called And We're Gay Nog Niet Naar School. Allemaal even stemmen en inhaken. We gaan nog zeker nog lang niet naar school. We gaan nog niet naar school. meer hoor over slikken, snuiven en dergelijke. Pak je agenda, sla je boek open op bladzijde 2, want we gaan dus wel naar school. En we gaan nog niet naar school, nog lang niet, nog lang niet. En we gaan nog niet naar school, ons hele hoop zit mobiele telefoons, buzzers, walkmans, discmans, minidiscs. Uit. We gaan nog niet naar school, Sabah naar school. Nog lang niet, nog lang niet. En we gaan nog niet naar school. Want mijn hele hoofd zit vol. En dan zat mijn hoofd niet vol. Dan gingen we niet, dan gingen we niet. En dan zat mijn hoofd niet vol. Dan gingen we niet naar school.